zo dichtbij, maar toch niet hier. Wat moet ik zonder jou? Alleen in mijn herinnering ben ik nu nog bij jou. Zo ver weg, maar toch dichtbij, zo moet ik alleen verder gaan. Jij was altijd overal, altijd in mijn bestaan. Oh. 你。